Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Op enkele plaatsen in het land heeft de politie ingegrepen... bij protesten voor of tegen Zwarte Piet. Voor zover bekend zijn er tien mensen aangehouden. Dat gebeurde onder meer in Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven. Ook in Den Haag was het in het centrum onrustig. Daar proberen voorstanders van Zwarte Piet... de demonstratie tegen Zwarte Piet te bereiken. In Zaandam verliep de landelijke intocht van Sinterklaas gemoedelijk. Volgens de burgemeester kwamen er zo'n 30.000 mensen op af. De waterkwaliteit van het Gelderse riviertje de Berkel is sterk verbeterd. De reddingsoperatie van het waterschap Rijn en IJssel lijkt geslaagd. Begin deze maand stroomde de Berkel tussen Lochem en Zutphen... vol met sterk vervuild afvalwater van twee zuivelfabrieken van Campina Friesland. Daar was een persleiding gebroken. Duizenden vissen gingen dood. Vrijwilligers probeerden nog levende vissen te redden... door ze over te zetten naar het Twentekanaal. Wie er opdraait voor de schoonmaakkosten van de Berkel is nog onduidelijk. Bij protesten in Frankrijk tegen hoge brandstofprijzen is een dode gevallen. 47 mensen raakten gewond. Op 2000 plaatsen werd actie gevoerd op wegen, rotondes en bij tolpoorten. In Chambéry, in het zuidoosten, raakte een automobiliste bij een blokkade in paniek en reed ze een betoger dood. Bij incidenten op andere plaatsen raakten tientallen mensen gewond. Drie van hen zouden er slecht aan toe zijn. Op een aantal plaatsen gebruikte de Franse politie traangas tegen de betogers. Er komt een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een plan daarvoor voorgelegd aan de Tweede Kamer. Reizigers kunnen tussen Eindhoven en Düsseldorf nu ook al met de trein... maar dan moeten ze in Venlo overstappen. Nu kost de reis twee uur. Door de directe verbinding gaat daar 20 minuten van af. Van Veldhoven verwacht dat de directe verbinding met Duitsland... zo'n kwart miljoen extra reizigers oplevert. Dat is een stijging van 40 procent. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Op veel plaatsen kan er lichte vorst voorkomen. Morgen is er weer veel zon. En bij een matige noordoostenwind wordt het dan een graad of 7.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 Alles gaat zo snel en we nemen niet de tijd om te kijken waar we staan. Want kijk eens om je heen, het leven is toch veel te mooi. We moeten gaan beseffen wat een ieder steeds vergeet. Er is zoveel om voor te leven. Ook al duurt het soms maar even. Geniet van alles wat je mee mag maken. Ja, ik vind het zo bijzonder. Elke dag is echt een wonder. Ik schreeuw het van de dagen dat ik leef. Al ben je tien of in de tachtig, het leven is het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar je woont. Iedereen zal moeten weten, alles draait toch om het leven. Dit wat wij er zelf mee doen. Ik kan de wereld aan. Want ik heb mezelf beloofd, alle zorgen uit mijn hoofd. Ik leef van dag tot dag Elke dag iets nieuws. De kleine dingen om je heen die je de moeite vindt. En kijk eens om je heen. Het leven is toch veel te mooi. Wanneer gaan wij beseffen wat een ieder steeds vergeet? Er is zoveel om voor te leven. Ook al duurt het soms maar even wat je mee mag maken. Ja, ik vind het zo bijzonder. Elke dag is echt een wonder. Ik schreeuw het van de dagen dat ik leef. Al ben je tien of in de tachtig. Het leven is toch prachtig. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar je woont. Iedereen zal moeten weten, alles draait om om het leven. Het is wat wij er zelf mee doen. Iedereen zal moeten weten, alles draait om om het leven.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 cast a spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now, now I'll take you by the hand Hand you another drink, drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us so stay Stay with me, I can make, make you glad you came The sun goes down, the stars come out I'm glad you came. make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Niet alleen de Wanted eh, is eh, blij dat we gekomen zijn. Maar eh, ik ook. Ik hoorde om 6 uur hoorde ik even niks meer. Was die muziek in één keer weg. Maar gelukkig is Patrick er ook al. Ja, ja. Heerlijk. Ja. Kijk, hartstikke goed. Ja, ik ben er ook. Lekker, lekker. Even wat eerder. Had hij ja. weer pijn aan zijn keel, die Bob? Ja, ik denk dat Bob weer even last... Bob, ik, ga voor, ik ga voor Bob keelpastiers kopen. Ja. Dus... Straks wordt hij nog ontslagen, die Bob. Ja, ik denk het wel. Ja. Het zit er wel aan te komen inderdaad. Eh, maar ik, ga, eh, ik heb binnenkort wel een functioneringsgesprek met Bob. Dus dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Hey, jongens, het is half zeven. dat betekent dat we een half uurtje eerder zijn dan gewoonlijk. maakt niet uit. Geeft ons natuurlijk meer tijd en meer kans om extra platen te draaien. Dus we gaan eens een keertje kijken of we de voltallige 40 nummers kunnen gaan draaien. die we normaal gesproken ook draaien. In ieder geval die we net niet redden misschien. Dus we gaan in ieder geval deze week gaan we aftrappen. En dat is met een, ja, in ieder geval een <laughs> nummer in de lijst. Die wat wat plaatsje gezakt is... staat deze week op eh, plek 40 in de Euro Breakdown. En dat is eh, In My Feelings Drake. Eh, als het goed is, komt rond kwart voor zeven... komen Vanity en Quinten. Na kwart voor zeven, zeven uur komen die ook wel binnenlopen. Of gestormd nog wel. Maar we gaan intussen gaan we het lekker opvullen met muziek. En we gaan ervoor zorgen dat we alvast wat nieuws voor jullie klaar hebben staan. We gaan een lekker programma maken, jongens. Het is weer zaterdag. We mogen weer. In My Feelings Drake. Trap, trap, got me in my gotta be real with you.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 Wij zijn in de tussentijd als klaar aan het zetten natuurlijk om, eh, om 7 uur eh, de hele boel op zijn kop te gaan gooien. En uh, ja, we wachten in de tussentijd nog heel even op de andere twee. Voordat wij straks weer verder gaan nieuws induiken, duiken, rare dingen gaan doen, gaan we eerst luisteren naar Post Malone Better Now. Straks hebben we nog wat nieuws voor jullie. What are y'all talking about? No, I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. I'm just being real. My shit look. Would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the best, so. You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, Lord. outside. Now I see you dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling. With my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget. But I can't get this shit out life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know blijft, blijft goed. Post Malone, Better Now. Ja, jongens. We zijn er natuurlijk wat eerder eh, deze week. En eh, Patrick wil er ook bij. Moet helaas wel. Moet hem toelaten. Ah. Ik, ik hoor er toch bij. Ja. Kom op zich. Tuurlijk. Nou, ah, <laughs> Meubilair tegenwoordig. Hey, jongens, we zijn er eh, wat eerder begonnen. Het is een beetje een unicum. Vorige week hadden we dat ook al. Helaas wel voor ja, moment stilde. Maar helaas. Ja, maar voor ons maar voor ons is het lekker. Wij pakken gewoon weer wat extra airtime. Dus eh, dat doen wij gewoon. We hebben ook natuurlijk meer tijd om de uh, ja, Euro Breakdown voor jullie te draaien. Ehm, we gaan eens even kijken wat er in ieder geval deze week allemaal gebeurt. Dus totdat uh, Vanity en Quinten er zijn... wil ik eigenlijk nog even niet gaan beginnen aan inhoudelijke dingen voor het programma. Nee. is een beetje zonde natuurlijk, anders missen ze van alles. Ehm, ik heb even een klein overzicht erbij gepakt... wat er nou allemaal precies is gebeurd afgelopen week in muziekland. Ehm, de Spice Girls hebben onder andere de kaartverkoop... in ieder geval record neergezet met de kaartverkoop. En eh, daarnaast hebben we eh, Miley Cyrus heeft daar eh, ook nog haar reactie op gegeven. En... ehm... Oh, nee, wacht even. Dat heeft weer met wat anders te maken. Dat heeft te maken met eh, onder andere de bosbranden. Want Miley Cyrus die, eh, moest haar huis ontvluchten. Eh, net als Lady Gaga, Robin tik en Will Smith, van wat ik begrepen heb ook. Die heeft zijn huis ook moeten ontvluchten. En ehm, ja, de zoon van Will Smith, die komt uit de kast. Jaden Smith. Ehm, die heeft aangegeven dat Tyler, the creator... Ehm, ja, in ieder geval zijn, zijn vriendje is. Althans, dat zegt hij. Maar hij, hij, hij is uit de kast gekomen. Hij heeft aangegeven dat hij van, de mannen, van de mannen houdt. De kleren eruit en hij erin. En dan er weer uit. Ik denk het wel, ja. ja oké. Ik denk het wel. Hey, en Ronnie Flex die verwacht zijn kindje over eh, anderhalve maand. Eh, hij wordt eh, vader van een, ja, van een zoon of een dochter. En hij heeft afgelopen week bekendgemaakt dat hij het kindje over anderhalve maand verwacht. En ehm, ja, hij geeft aan van, dat hij een goede vader zal worden ga ik straks nog even wat over zeggen, want ik ben zelf vader. Hij zegt, ik weet dat ik het heel goed ga doen, dat ik toegewijd ga zijn. Alles wat ik heb bereikt ga ik nu delen met iemand. Ik doe het niet meer voor mezelf, maar voor een ander. Ik word heel gelukkig van dat idee. En dat geeft me motivatie om nog harder te werken. Nou, ik vind het idee vind ik goed. Ja, maar... weet je, wat, ik, wou, wat ik wou zeggen, dat, dat trek ik dan even terug. Weet je, als die jongen er echt zo voor wil gaan, kan ik alleen maar respect voor hebben. Vind ik alleen maar netjes. Ja. Vind ik hartstikke goed. Maar nu al vadergevoelens, ja. Dat moet natuurlijk. Nou ja, als, maar als, alles... als, die liefde zo... Eh, eh, dat kan, hè. Die, hebben, eh, ouders die, die hebben dat gevoel in principe al nog voordat de kleine er is. Dat denk ik ook. Maar ja... Maar als hij, als hij alles wil, wil, wat hij heeft gedaan, wat hij bereikt heeft... wil gaan delen met zijn zoon, is dat heel goed? Zoon of dochter, ja. Ja. ja, ik snap wat ik... Maar ik denk dat hij, ehm, dat, dat hij het meer over de financiële kant heeft. De deuren die, die hij voor hem kan openen. Want Ronnie Flex ja. is eh, en, best wel grote ster natuurlijk in Hij heeft een naam, hè? Hij heeft een hele goede naam opgebouwd. Dus ehm, ja, ik denk dat, dat dat wel ook wat deuren voor die jongens zal, of voor, voor, jongen, voor het jongetje of meisje zal openen. Ja. Dus eh, dat, eh, gaan we zien. En de The Weeknd is aangeklaagd voor plagiaat. Oh. Afgelopen week is de The Weeknd aangeklaagd voor plagiaat door stripboekmaker E.M. Tellezijn. hij kwam in 2017 met het idee om een strip te maken over het alter ego van de zanger. Naar het team van The Weeknd. vervolgens heeft The Weeknd dit idee uitgewerkt met de strip uitgegeven in Marvel. En eh, volgens eh, zijn is dat eh, verhaal identiek aan zijn idee. En hij klaagt het weekend dus aan voor plagiaat. Oh. Ehm, dus ja, hoe dat gaat aflopen. Dat, ik hoop in ieder geval voor de weekend dat het, dat het goed, sowieso goed afloopt. Plagiaat is een duur zaakje volgens mij. Ja, maar hè, dat kan hij wel betalen toch? Ja, maar ja, ja, ja, of je nou moet gaan werken om dat soort, eh, dat, dat, dat, soort zaken te betalen, weet je, dat doe je het natuurlijk ook niet voor, denk ik. Als eh, eh, nee, nee, nee, dan werk je voor niks. Nee, dan werk je inderdaad voor niks. Dus dat is, dat is in ieder geval, dat zou niet even hartstikke zonde zijn. Dus ehm, ja, we gaan in de tussentijd, uh, je hoorde net natuurlijk in eerste instantie hoorde je heel wat andere muziek. En ik wou eigenlijk in het kader van de Euro Breakdown, wou ik eigenlijk nog heel even één ander plaatje eigenlijk draaien voordat we weer, weer teruggaan naar de Euro Breakdown. Mhm. En dat is een plaatje. Die is alweer van... van uh, je zal het niet geloven, maar die is van zes jaar terug. En ik denk als je hem hoort, denk je van... Hé, zes jaar terug? Dat kan niet. Dat kan echt niet. Tijdig en snel. Ik ben benieuwd of je hem herkent. Zes jaar geleden. We Found Love. Rihanna, Calvin Harris. Bij de Your Breakdown. Binnen binnenkomt lopen. Ja, 2012. Oh, We Found Love, Rihanna Calvin Harris. We gaan eh, door eh, naar de volgende plaat uit 2012. En dat is dan ook de laatste, want daarna gaan we lekker terug naar de Rear Breakdown. We hebben de ruimte. Dus Nicki Minaj en Starships, ook alweer 6 jaar oud. Uh, let's go to the beach, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found Bad bitches like me, it's hard to come in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't te geloven dat dit zes jaar oud is inderdaad, ja. Dat betekent wel dat we snel oud worden. Ja. dat is echt verschrikkelijk. Zeker. Ja, je hoorde <laughs> Nicki Minaj en eh, Starships. Daarvoor hoorde je Calvin Harris, Rihanna met We Found Love. Ja, ik zei het al, we zijn wat eerder begonnen. Bob non-stop had last van een griepje. Dus eh, je hoort in eerste instantie wat andere plaatjes tussendoor. Ik uh, zei tegen Patrick ook al, ik ben de laatste tijd natuurlijk weer heel veel in die lijst van Spotify aan het ik eigenlijk altijd wel een beetje. En ik kwam toen een lijst tegen eh, waarop stond 2012. Dus ik denk, nou, het, het zal wel. En daar staan 48 eh, heerlijke platen in. Die dus in 2012, eh, in ieder geval dat jaar, dus ook gedomineerd hebben. En waaronder dus ook de twee platen die je net hiervoor hoorde. Dus mhm. zeker aan te raden. Mocht je die lijst willen opzoeken, zoek even op Spotify. Op letterlijk gewoon alleen 2012 en dan heb je hem. Dus ehm, dat, dat is even mijn tiplijst voor deze <laughs> week. hele lijst gewoon. ja, <laughs> dat, is echt, dat is echt een hele lekkere lijst. Je hoort niet eh, natuurlijk alleen bijvoorbeeld Nicki Minaj voorbij komen... maar je hebt ook bijvoorbeeld plaatsen als Wild Brown, Sia, Flowrider... Uh, Adele, Set Fire to the Rain. Um, hele oude is, in ieder geval hele oude bekend is natuurlijk ook eh, Sexy and I Know It. Ehm, dus ja, er zit, er zit echt van alles zit erin. gewoon leuk. gewoon het is de moeite waard om het even te luisteren. Zeker, zeker. En eh, het is, eh, ja, zeg ik, uh, eh, 48 nummers achter elkaar. Dus drie uur luisterplezier heb je zeker wel. Heerlijk. Lekker hoor. 7 uur jongens, het is bijna 7 uur en dat betekent dat wij gaan, om 7 uur gaan aftrappen met de Euro Breakdown. Nou zit ik te twijfelen, we hebben natuurlijk al wel even twee snel of twee plaatjes gedraaid van de Euro Breakdown. Maar zullen we gewoon verder gaan met de Euro Breakdown? Zullen we gewoon lekker die plaatjes blijven draaien? We hebben toch nog twee uur voor de boeg. En eh, het zijn 40 waarom, nummers. Waarom niet? Het zijn 40 nummers, dus waarom zouden we het niet doen? We redden het wel. Dus jongens, we gaan eh, door eh, naar uh, in ieder geval de plaats van de Euro Breakdown. Wat hebben we straks allemaal voor jullie in petto? We hebben onder andere natuurlijk de onthulling straks aan het einde van het programma natuurlijk van de nummer 1. Tussentijds gaan we natuurlijk om half 8. En, en in ieder geval het einde dan van het eerste uur gaan we dan de nummer 40 tot en met 30 en de nummer 30 tot en met 20 doornemen. En dan natuurlijk om half negen samen met MC Falafel hebben we de door eh, nemen we de nummer 20 tot en met 10 nemen we door. En dan aan het einde van het programma daar natuurlijk altijd de nummer 1, de onthulling van deze week. Eh, dus de nummer 10 tot en met 1 onthullen we dan. In de tussentijd hebben we nieuws voor jullie klaarstaan. Eh, we hebben de quiz hebben we voorbereid van Je Moet Het Maar Weten. Het is allemaal met bloedspoed gegaan. Normaal gesproken heb ik daar iets meer tijd voor. Maar <laughs> het was even anders vandaag. Bob die, heeft nog wat ke nodig. En zo niet ontslaakt Bob volgende week gewoon. Dus, dus dat, of de week dan duurt gewoon zeker een uur langer. Of twee. Of twee. <laughs> nou, ik, ik, ik, ik, ben een voorstander daarvan. Eh. Ik stem ook voor. Hartstikke Maar ik denk niet dat iedereen dat doet. Maar... Nou ja, ja, ja, ja jammer, jammer. Het is niet anders. Het is niet anders, <laughs> inderdaad. hey, eh, wat, het, eh, wat het weekend betreft, dat gaan we straks nog even bespreken. Kijken wie wat heeft gedaan. En jij had je tippen voor deze week ook al klaarstaan, Pet? nee, ik ben hem nog een beetje aan het uitzoeken eigenlijk. Maar ik weet wel welke hoek ik hem ga kiezen. Het is een, eigenlijk een, een, oude, ja, een oudere man. Ja? Die vroeger, ja, die een beetje nieuwe nummers heb gemaakt. Oké. Okay. Dus eh, ja, een, grote man. Ah, grote man. Als je begrijpt wat ik grote bedoel. Grote man. Ah, ik zeg er nog niks over. Nee, Ik heb net wel de opmerking denk van de avond gehoord. Ja? Ja, ik ruik naar liefde. En dan krijg je omschreven wat, wat het woord, woordje liefde betekent. En dat is dan, uh, dan wil ik hem even, even doorgeven. De geur, van, liefde. Ja, de geur van liefde. Liefstek met uitjes Nog één keer biefstuk met uitjes en champignon. Ja, de geur van liefde, hoor je dat? <laughs> dat is dus de geur van liefde. Iets met biefstuk, champignons en uitjes. Ja, nee, helemaal goed. Alleen andere volgorde. Ja, nee, ach man. <laughs> Gaat er toch hetzelfde tijd in, of niet? Ja, ja, ja, ja. ja maar wel rood, zoetig en sappig. Heerlijk, rood, zoetig, zoetig en sappig. Dat wordt wel de slogan, denk ik, van... Uh, <laughs> van vanavond? Van vanavond. Rood, uh, rood, zoet en sappig. Aha, als je begrijpt wat we bedoelen. Ja, ja, you catch my drift. <laughs> Aha. Ah, wat slecht dit. Het is niet normaal. Een gele kaart eigenlijk hiervoor. Eh. Een donkerrode volgens mij. Maar oké, we gaan door. Ah, ook goed, ook goed. Hey, jongens, wij gaan inderdaad gewoon lekker door. In ieder geval met uh, in ieder geval de platen van, van Europese bodem. ik kan je wel zeggen, er zit een verrassende nieuwe binnenkomer bij. Ehm, en eh, dat heeft eigenlijk ook alles te maken met de film eh, die uh, afgelopen periode dus in de bioscopen verschenen is. En voor degene die een beetje goed nadenkt, dan weet diegene welke film dat is. En waarom dat nummer dan ook in de lijst staat. Het is denk ik wel een van de grootste bands die er eigenlijk is ja, in de muziekgeschiedenis. Maar ik denk dat ik al te veel zeg. Ik eh, laat hem heel even voorbij gaan. Wij gaan in de tussentijd gaan wij weer door met de Euro Breakdown. Eh, we gaan luisteren naar eh, Falling Down. Dat is een van Lil Peep en XX Tentation. En ehm, we komen natuurlijk straks weer bij jullie terug rond de klok van 7 uur. Hopelijk is Quinten er dan ook, want dan, gaan we er weer tegenaan. Dan is het weer tijd voor de Euro Breakdown. Nu alvast een sneak preview van de Euro Breakdown. back, turbo. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they sucked it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-toned Taking these drugs, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and all honest. Vibes galore, cute shit, they all on us. I'm from Atlanta where young niggas run shit. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. i been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. i been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. She been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time. This ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Every other night, another dollar get made. Every other night started with a good day. I feel like a child. I got boogers in the face. I'm dancing in the dollar. This shit is a parade. I don't want your train. I'm gon' want another slay. I had that draw that too many bitches getting saved. TSA harassed uh-huh. me, so I took a private plane. These pussy nigga like a wild working on my aim.